Michel Koenen met het NOS-journaal. In Salt Lake City hebben vicepresident Mike Pence en running mate Kamala Harris... hun enige debat gevoerd van deze Amerikaanse presidentsverkiezingen. De twee lieten elkaar meestal uitspreken... maar gingen inhoudelijk vaak niet op de vraag in... en probeerden een eigen standpunt te maken. Het ging onder meer over de aanpak van de coronacrisis... de hoge leeftijd van een presidentskandidaten... en de belastingaangifte van president Trump. Harris noemde het handelen van de regering Trump in de coronacrisis... het grootste falen ooit van een Amerikaanse regering. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat het plan om iedereen die 18 jaar wordt 10.000 euro te geven. Dat startkapitaal van de overheid kunnen ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld de studie of omscholing. Het geld moet worden bekostigd door miljonairs die een vermogensbelasting gaan betalen. President Trump wil dat alle Amerikanen toegang krijgen tot de experimentele behandeling tegen corona die hij kreeg. Binnen 24 uur na de toediening voelde hij zich geweldig, zegt Trump in een video op Twitter. Hij kreeg een behandeling met synthetische antilichamen. En Trump wil het middel gratis maken voor iedereen. Het medicijn is nog niet goedgekeurd en het is ook nog de vraag of het goedkeuringsproces kan worden versneld. En studenten van de TU Eindhoven presenteren vandaag een elektrische auto... die bijna geheel gemaakt is van petflessen en ander wegwerpmateriaal... zoals uit plastic. De Luca weegt de helft van vergelijkbare elektrische auto's... en kan ongeveer 220 kilometer rijden. Al ga hij nog niet de openbare weg op omdat hij nog niet gekeurd is. Autorecycling Nederland reageert enthousiast op het project... waar alleen voor het stuur, de pedalen, de voorruit en de elektronica... geen gerecycled plastic is gebruikt. Het weer nog. Het wordt een grijze dag met veel regen. Ook waait het stevig en zee mogelijk stormachtig.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 And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me I be on, I'm about to go broke. Cause I like what I see. Look, baby, I see the ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me me right. For a fact, we never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate better, better, hate better, better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get yeah. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me.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 In tegenstelling tot het debat tussen Trump en Biden... ging het er vannacht vrij beleefd aan toe. GroenLinks wil iedereen die 18 jaar wordt 10.000 euro geven. Dat startkapitaal kunnen ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld de studie of omscholing. Het geld moet worden bekostigd door miljonairs die een vermogensbelasting gaan betalen. Frank de Boer heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Oranje verloren. In een lege Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-0 voor Mexico... na een penalty van Raúl Jiménez. Het weer, het wordt een grijze dag met veel regen.